een vogel. Dat wil toch iedereen. De zon, de wind en de sterren. Vrij als een vogel met niemand om je heen. We zijn toch zo druk in ons leven. Slapen en werken elke dag. Mensen, je moet nemen en geven. Bloemen bloeien, ja de zon schijnt met een lach. De zon, de wind en de sterren. Vrij als een vogel met niemand om je heen. Maanden en jaren die gaan voorbij Zorgen zijn voor morgen, ja denk daaraan. Gelukkig zijn in het leven voor jou en mij. Ook in de wereld blijft de vreugde steeds bestaan. Vrij zijn als een vogel, dat wil sterren. Vrij als een vogel met niemand om je heen. Vrij zijn als een vogel. Dat wil toch iedereen. De zon, de wind en de sterren. Vrij als een vogel. entendre